Uiteindelijk moeten dat er zelfs 2000 per regio worden. In Rotterdam hebben ze de plannen al klaar. Dat gaan we doen met eh, een aantal riviercruiseschepen. Die varen nu al deze kant op eh, waar we vluchtelingen gaan opvangen. Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld eh, kantoorpanden, we kijken naar oude verpleeghuizen... Eh, die we even eh, gereed maken om, eh, om daar mensen te kunnen opvangen. Maar ook bijvoorbeeld bij mensen thuis. Ander nieuws dan. Een man van 19 uit Limburg heeft bekend dat hij met carnaval iemand heeft neergestoken met een mes. Dat gebeurde maandagavond op een plein in Horst. Het slachtoffer van 21 overleed aan de messteken. Hij probeerde een ruzie te sussen. Gisteravond liepen duizenden mensen een stille tocht voor hem. De 19-jarige wordt verdacht van doodslag en zit vast. Flink meer coronabesmettingen de afgelopen dagen. Het RIVM meldde er 68.000 de afgelopen dag. Maandag waren dat er nog maar 28.000. De toename komt waarschijnlijk door de versoepelingen, carnaval en wintersports. In de ziekenhuizen blijven de cijfers ongeveer gelijk. In de rugzak die gisteravond werd gevonden bij het Russische consulaat in Den Haag zat een brandbare vloeistof. Wat voor spul het precies was, wil de politie niet zeggen. Er is nog niemand aangehouden. En ook studenten willen iets doen voor de mensen in Oekraïne. Thomas van de TU Delft begon zaterdag de actie Students for Ukraine. Hij gooide wat WhatsAppjes de deur uit en inmiddels zitten meer dan 100 mensen in de app die spullen voor inzamelen. Vooral warme kleren en zaklampen kunnen ze goed gebruiken in Oekraïne, zegt Thomas. The primary thing that that, that I heard uh, moments ago when I was talking with the with the with the Ukrainian Red Cross is warm clothing eh, voor eh, en sleeping aid, batteries, flashlights. Zeven andere unies in Nederland doen ook mee aan de inzamelactie en eentje uit België. Het Oekraïense Rode Kruis gaat de spullen ophalen en verdelen. Het weer, veel zon vanmiddag. Het is 9 tot 11 graden. Vanavond helder en koud. Vannacht kan het zelfs een beetje vriezen. En morgen ook zon, droog en 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen voor het verkeer rond Amsterdam... doordat de spitsstrook van de A7 dicht is bij knooppunt Zaandam. Maar de problemen zijn minder groot dan de afgelopen dagen. Je hebt wel vertraging op de A7, maar ook op de A5, de A9 en op de A10... de ring van Amsterdam. Dat is maximaal zo'n 10 minuten. En op de A9 van Diemen naar Alkmaar stond ook even een pechgeval bij Alsmeer...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 Take me to Brooklyn again. I'm in the back of a cab. And you're still on my mind, yeah, you're still on my mind Oh my God, never felt so good in my life Oh my, feel like it's the 4th of July Under the moonlight, on the rooftop in the night In the night And now it seems like I got it all But I'm just someone lost in New York even though it's a quarter to four I want more, I want more 6.9 ZFN wel iets stuk gaat, wat ik dan voel, maar niet kan zien.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 Oekraïne wil nog dit weekend een derde gespreksronde met Rusland. Een woordvoerder van de Oekraïense president Zelensky zei vandaag dat er voortdurend contact is met de Russen. Er zou nu worden gewacht op een reactie uit Moskou. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is het aantal burgers dat door oorlogsgeweld in Oekraïne is omgekomen gestegen tot ruim 330. Het zijn 80 doden meer dan de melding van gisteren. De havenstad Mariupol zit zonder drinkwater, verwarming en elektriciteit. En het voedsel raakt op. Dat heeft de burgemeester gezegd op televisie. Hij pleit voor een humanitaire corridor, zodat burgers kunnen vluchten.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 It's like the weather makes it worse than my cloudy mind. I could really use a dose of some paradise. Sometimes you gotta run from a broken heart before I turn into a ghost. Need a brand new start. Get myself headed to the coast, man. It ain't that far. out the window on the beat, no Unless it's with you I wanna dance beat, Unless it's with you Tell me who do I call when I lose my mind Four in the morning, I'm on fire with you I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't hit my time. not the beat, no Unless it's with you Dancing, beat, beat, beat skies are blue And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you Unless it's with you, with you, I wanna dance another beat, no Unless it's with you I know the sun comes up before it goes down.